Uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij PostNL wordt morgen gestaakt. Het personeel legt 24 uur het werk neer... omdat het zich verzet tegen plannen van het bedrijf... om bezorgers ook de post te laten sorteren. Volgens de FNV ligt vooral de bezorging in de regio's Den Bosch, Amsterdam en Arnhem morgen stil. Mogelijk sluiten ook bezorgers uit andere delen van het land zich bij de actie aan. De medewerkers zijn bang dat er met een nieuwe maatregel honderden banen verloren gaan. Bij de algemene beschouwingen heeft VVD-leider Dijkhoff... het afschaffen van de dividendbelasting nog eens verdedigd. Het is volgens Dijkhoff goed voor het vestigingsbeleid in Nederland. PvdA-leider Ascher zei erover dat het kabinet 1,9 miljard vergokt... omdat het niet zeker is of bedrijven zich iets van de maatregel aantrekken. PvdA, GroenLinks en SP vinden dat de VVD te weinig investeert in de publieke sector. In het onderwijs moeten de salarissen omhoog, zei Ascher. GroenLinks sprak van een crisis in de publieke sector. Dijkhoff noemde dat kantinetaal, waar volgens hem niemand mee is geholpen. Een groot witwasschandaal bij de grootste bank van Denemarken... kost topman Thomas Borgen de kop. Tussen 2007 en 2015 is vermoedelijk 200 miljard euro aan crimineel geld... of geld met een onduidelijke herkomst via de Danske Bank witgewassen. Dat gebeurde via bankkantoren in Estland. De bank heeft er mogelijk anderhalf miljard euro aan verdiend. De Deense toezichthouder liet al weten dat de bank een boete riskeert van 650 miljoen euro. Schrijver Onno Blom heeft de Nederlandse Biografieprijs gekregen... voor zijn biografie van schrijver en beeldend kunstenaar Jan Wolkers. Hij kreeg een cheque van 15.000 euro voor het litteken van de dood. Het weer opnieuw vrij zonnig vandaag. Wel in het noorden en westen soms wat wolkenvelden.